Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Franse en Duitse reddingsorganisaties hebben gisteren voor de kust van Tunesië... honderden migranten van een houten boot gehaald die dreigde te zinken. De Sea-Watch 3 en een schip van hulporganisatie SOS Mediterranee... namen zo'n 450 migranten aan boord. De hulpactie heeft zo'n vijf uur geduurd. Een van de schepen had al eerder mensen uit zee gered, zit nu overvol. Aan boord zijn ruim 500 mensen, onder wie een baby van drie maanden oud. In Berlijn zijn de afgelopen dag zo'n 600 mensen opgepakt... die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de queerdenkerbeweging, Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten veel complotdenkers... antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten extremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties tegen coronamaatregelen... uit angst voor besmettingen. Zowel Israël als Amerika en het Verenigd Koninkrijk wijzen naar Iran... als dader van een aanval op een olietanker bij Oman. Iran noemt de beschuldigingen ongegrond en ontkent elke betrokkenheid. Donderdag was er een explosie op de olietanker Mercer Street. Die aanval kostte het leven aan een Roemeens en een Brits bemanningslid. Het schip wordt geëxploiteerd door een Britse rederij... die eigendom is van een Israëlische miljardair. Sinds het voorjaar zijn er meerdere explosies geweest... op schepen die een link hebben met Israël. Het was de afgelopen dag opnieuw druk op de weg in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, meldt de ANWB. Ook in Frankrijk was er meer verkeer, maar het was een stuk minder druk dan op Zwarte Zaterdag. Rond drie uur waren de grootste opstoppingen en vertragingen voorbij. Vooral in Duitsland waren meer files dan normaal. Omdat vakanties daar afgelopen zijn, leidde terugkerend verkeer tot veel vertraging. Het weer, het is vrijwel droog, maar later vannacht neemt in het noorden de kans op een enkele bui toe.